Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Israël en Bahrein hebben een akkoord getekend om officieel diplomatieke betrekkingen met elkaar aan te knopen. Een Israëlische delegatie vloog daarvoor naar Manama, de hoofdstad van Bahrein. Israël en Bahrein spraken af te gaan samenwerken op de gebieden van onder meer luchtvaart, technologie, handel en landbouw. Ook zou Israël het verzoek hebben ingediend om in Bahrein een ambassade te openen. Vorige maand spraken beide landen in Washington al de intentie uit om de banden te normaliseren. Egypte heeft een satirische blogger na twee jaar vrijgelaten. In 2018 werd de toen 27-jarige Egyptenaar opgepakt... op verdenking van het verspreiden van valse informatie... en lidmaatschap van een terreurgroep. Shadi Abu Zaid had een satirisch programma op YouTube en Facebook... waarin hij aandacht besteedde aan vooroordelen in de maatschappij seksuele intimidatie en religieuze kwesties. Volgens zijn advocaat zat hij vast zonder duidelijkheid over een proces. Omdat zijn voorarrest van twee jaar is verlopen... oordeelde een rechtbank deze maand dat Abu Zaid moest worden vrijgelaten. In Parijs, Lyon, Bordeaux en andere Franse steden is vanmiddag gedemonstreerd voor de vrijheid van meningsuiting. Naar schatting waren er in totaal tienduizenden mensen op de been. De bijeenkomsten waren een eerbetoon aan de leraar Samuel Paty. Die werd vrijdag door een extremistische moslim onthoofd... omdat hij tijdens een les Mohammed-cartoons had laten zien. In veel natuurgebieden was het vandaag erg druk. Vanwege de herfstvakantie en de sluiting van de horeca... zochten veel mensen de natuur op. Onder meer in Brabant ontstond een verkeerschaos op parkeerplaatsen... en was het volgens een boswachter moeilijk om te handhaven. Ook op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug was het druk. Het weer, vanavond en vannacht veel wolkenvelden, ook omklaringen. Temperatuur daalt naar 7 graden en er is kans op mist. Ook morgen bewolkt met in het noordwesten kans op een bui bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 niet blij doen Voel me open we zien wel wat de tijd doet dat wij doen, het is bijna mijn seizoen Als ik je laat eh, als je me niet ziet, denk je langer dus aan mij Maar als ik je niet zie, dat je constant door me mij En als ik je niet zie, denk je langer dus mij eh, Hart is gebroken en peace maar ik heb papier en fysiek. Life on the road is niet iets. Ik buffel, ik ren, ik Tipsy, dus ik bel je aan, alleen. Ik ben ook alleen en niet alleen, yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als een vreemd grap is.